Vijf uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Tijd lange rijen voor het referendum over onafhankelijkheid. Op veel plaatsen probeert de Spaanse politie te voorkomen dat mensen hun stem uitbrengen. Daarbij wordt veel geweld gebruikt. Zeker 460 mensen moesten zich aan hun verwondingen laten behandelen. De Catalaanse brandweer probeerde de kiezers te beschermen tegen het politiegeweld. Maar op beelden is te zien dat de brandweer zelf wordt aangevallen door de Spaanse politie. Ook de Catalaanse politie helpt bij de bescherming van burgers. Op dit moment is de thuiswedstrijd van FC Barcelona tegen Las Palmas bezig. Het bestuur van de club had vanwege de onrust rond het referendum een uitstel gevraagd. Maar de wedstrijd wordt nu zonder publiek gespeeld. De vicevoorzitter van de club is het daar niet mee eens en is daarom afgetreden. De politie onderzoekt of een selfie van de vermiste Utrechtse Anne Faber misschien in Baren is gemaakt. De vrouw van 25 wordt sinds vrijdagavond vermist, zowel in Noord-Holland als in Utrecht. Wordt mede na oproepen op sociale media naar de vrouw uitgekeken. De politie heeft voor zover bekend nog niet gezocht in een specifiek gebied. Islamitische staat heeft een stad heroverd op het Syrische leger. Het gaat om Al-Qaryatijn in het westen van het land, zegt het doorgaans goed ingevoerde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De laatste tijd heeft IS veel terrein moeten prijsgeven, maar op verschillende plekken is de terreurbeweging begonnen aan een tegenoffensief. En Ajax heeft met ruime cijfers gewonnen van SC Heerenveen. Het werd in Friesland 4-0 door doelpunten van Weber en Schöne en twee goals van Neres. De wedstrijd Vitesse-FC Utrecht leverde in Arnhem geen winnaar op. Het werd daar 1-1. Eerder vandaag won Feyenoord bij AZ met 4-0. De wedstrijd Sparta-Roda JC is nog bezig. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vannacht trekt de regen weg. Morgen eerst in het oosten nog wat regen, daarna buien en ook nog wat zon.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 Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.